Jan van der Putten met het NOS-journaal naar ruim 3 miljoen. Dat is 37 van de beroepsbevolking. In 2013 was het nog 34 Vooral vrouwelijke ZZP'ers uit de creatieve sector of met een taalkundig beroep zijn vaker vanuit huis gaan werken. Mannen werken nog altijd vaker thuis dan vrouwen, maar vrouwen hebben die achterstand bijna ingehaald, zegt het CBS. Noord- en Zuid-Korea zijn het eens geworden over een datum voor overleg op hoog niveau komende week. Het overleg vindt plaats op donderdag 29 maart in Panmunjom op de grens tussen beide landen. Dat heeft Zuid-Korea bekendgemaakt. De ontmoeting is ter voorbereiding van de top eind april tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Coca-Cola sluit zijn distributiecentrum in de Mexicaanse staat Guerrero. Volgens de frisdrankgigant is, in het gebied, is het in het gebied levensgevaarlijk. De staat in het zuidwesten van het land is een van de armste regio's in Mexico... met veel geweld, drugsmisdaad en corruptie. Coca-Cola zat er al meer dan 40 jaar in een joint venture met Mexicanen. De multinational zegt dat het distributiecentrum sluit... vanwege de straffeloosheid en het gebrek aan gezag... Het besluit is een klap voor de regering van president Peña Nieto. Die probeert juist buitenlandse investeerders aan te trekken en de drugskartels te beteugelen. De politie heeft in het centrum van Amsterdam zeker 90 Britse voetbalfans opgepakt omdat ze zich misdroegen. De arrestaties waren op de wallen. Eén agent is mishandeld, zegt de politie. Zijn belager raakte gewond bij zijn aanhouding en is naar het ziekenhuis gebracht. Het Nederlands elftal verloor de oefenwedstrijd tegen Engeland in de arena met 0-1. Het weer vannacht bewolkt en misschien wat motregen.